Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een goede dag voor de burgemeester van Westerwolde in Groningen. Zijn gemeente sleept het COA voor de rechter... omdat in het aanmeldcentrum in Ter Apel telkens meer dan 2000 asielzoekers zitten... en dat is tegen de afspraken. Het COA heeft de rechtszaak verloren en dus moeten ze nu meer doen... om de boel niet uit de hand te laten lopen, vertelt verslaggever Gerry Eikhoff. Gemeente Westerwolde heeft ook voldoende aangetoond dat meer asielzoekers... dat, dat leidt tot overlast. En bovendien zegt eh, de rechter... ja, het is echt uitsluitend de verantwoordelijkheid van het COA... en die moeten dat dan zelf zelf zien op te lossen. Op wat voor manier dan ook. Bijvoorbeeld door, eh, zich, eh, door, te raden te gaan bij andere gemeenten. En te proberen daar die asielzoekers eh, te kunnen plaatsen. Ongeveer op hetzelfde moment werd in de Eerste Kamer de spreidingswet aangenomen. Die gemeente kan dwingen om asielzoekers op te nemen. Dat moet zorgen voor een betere verdeling van asielzoekers over het land. Nog nooit was er zo'n groot tekort aan medicijnen als afgelopen jaar. Dat zeggen apothekers. Volgens hen hebben 5 van de 13 miljoen medicijngebruikers in Nederland dat het afgelopen jaar gemerkt. Meestal was niet duidelijk waarom een medicijn niet leverbaar was. Volgens de apothekers helpt het ook niet mee dat de prijzen in Nederland relatief laag zijn en ons land klein is, waardoor we minder interessant zijn voor fabrikanten. Bij een inval in een huis in het Brabantse Mil heeft de politie gisteravond 100 kilo illegaal zwaar vuurwerk gevonden. Ook vonden agenten een neppistool, een busje pepperspray, vlijmscherpe werpsterren en honderden pillen. De politie deed de inval na een anonieme tip. De bewoner is opgepakt. Dan het weer, bewolkt en regenachtig op de meeste plekken. Het oosten en noordoosten van het land hebben mazzel. Daar blijft het vanavond droog. Morgenochtend kan het eerst flink waaien. Daarna vooral een droog dagje met een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Door het regenachtig weer zijn de dagelijkse files een stuk langer dan gebruikelijk in Noord-Holland. Een paar springen eruit, onder andere de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum rijdt het langzaam over 8 kilometer met ruim een half uur oponthoud. En dit heeft te maken met een eerder ongeluk bij Knoop het Everdingen. De weg is daar gelukkig wel weer vrij. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Knoop het Raasdorp en de aansluiting met de A10. 6 kilometer file met een klein half uur vertraging. En tenslotte de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Velsen.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 zijn spreidingswet definitief door de Eerste Kamer geloodst. Van den Burg zei na afloop dat de provincies straks met de gemeenten... afspraken kunnen maken over de verdeling van asielzoekers. Om problemen op de treinverbinding tussen Zwolle en Meppel aan te pakken... komt nog eens 40 miljoen euro beschikbaar spoortraject is een beruchte flessenhals tussen het noorden en midden van het land... met veel problemen voor reizigers. Aan de haven van Harlingen staat een loods in brand. De rook is van veraf te zien.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 No, this ain't for you. And if you got it deep in your heart and deep down you know that it's true. Come on, come on. Well, let me see you put your hands up. what you hit this time.